10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Van der Steur... over de krantenfoto's van Volkert van der Graaf. Aanleiding zijn uitspraken van de vroegere advocaat van Van der Graaf, Franke. Die zegt in de Volkskrant dat het Openbaar Ministerie er zelf op aandrong... dat die foto's werden gemaakt. Gisteren zei Van der Steur in de Tweede Kamer dat het OM pas, op een, dag, pas een dag voor publicatie over de foto's werd ingelicht. Het CDA wil weten of het OM en de reclassering langs elkaar heen hebben gewerkt. Ook de PvdA wil opheldering. De groep Bontes van Klaveren vindt dat Van der Steur moet opstappen... als blijkt dat hij de Kamer onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Er wordt weer meer geleend voor een huis dan dat er wordt afgelost, meldt het CBS. De afgelopen kwartaal steeg de hypotheekschuld van alle Nederlanders met een half miljard euro. De laatste jaren waren mensen vooral aan het aflossen, maar in de eerste helft van dit jaar trok de huizenmarkt verder aan en daardoor werden er weer meer hypotheken afgesloten. Muziekuitgever Warner Chappell mag geen auteursrechten meer vragen over het wereldberoemde liedje Happy Birthday. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Daardoor kan het liedje nu weer zonder kosten in films en andere media worden gebruikt. Volgens de rechter dekt de licentie van het bedrijf niet de tekst van het liedje en slechts een deel van de muzikale arrangementen. Het bedrijf was voor de rechter gedaagd door een maakster die zelf 1350 euro moest betalen voor het gebruik van Happy Birthday in haar film. De legendarische Amerikaanse honkballer Yogi Berra is overleden. Van 1946 tot en met 1963 speelde hij voor de New York Yankees. Hij werd geroemd als slagman en catcher en werd in 1972 opgenomen in de Baseball Hall of Fame. Barra won tien keer de World Series met de Yankees. Yogi Berra was 90 jaar. Het weer, vooral in het zuiden en westen buien.